maar belt ze op om te vragen waarom er niet is betaald. En soms blijkt dan dat mensen met een laag inkomen niet weten... dat ze recht hebben op zorgtoeslag. Zorgverzekeraar CZ helpt ze in zo'n geval bij het aanvragen ervan. Meer dan een half miljoen hartpatiënten hebben lichamelijke problemen... doordat ze sinds het tijdje van hun apotheker andere goedkopere medicijnen krijgen. Het AD schrijft dat onder druk van verzekeraars veel apothekers de laatste tijd overstappen op nieuwe pillen. Volgens cardiologen zijn die een paar dubbeltjes goedkoper, maar krijgen de patiënten meer klachten. In het westen van India zijn twee bussen in een rivier gestort toen de brug waarop ze reden het begaf. Gevreesd wordt dat alle 22 inzittenden zijn omgekomen. De brug stortte waarschijnlijk in door de sterke stroming van de rivier. Door zware regenval zijn veel rivieren in India buiten hun oevers getreden. Reddingswerkers hebben vanwege het slechte weer moeite om de bussen te vinden. ING heeft het afgelopen kwartaal 1,3 miljard euro winst gemaakt. Dat is bijna vier keer zoveel als in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Toen werd de winst gedrukt door een eenmalige afschrijving. De omzet van ING was ruim 4,5 miljard. Hackers hebben ingebroken bij de beurs waar wordt gehandeld in bitcoins en voor ruim 62 miljoen euro buitgemaakt. Op de beurs Bitfinex wordt de, wordende, wordt de virtuele munteenheid bitcoin verhandeld voor euro's of andere valuta. De handel in bitcoins is stilgelegd en er wordt rekening mee gehouden dat Bitfinex de diefstal niet overleeft. Volgens kenners is de inbraak te wijten aan slechte beveiliging van de handel. Het weer nog, regen, vanmiddag vooral in het zuiden.